uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Door de lockdowns hebben Nederlanders vorig jaar bijna een derde minder kilometers afgelegd dan in 2019. Het CBS meldt dat er in totaal te voet met de fiets, auto, trein of een ander vervoermiddel 147 miljard kilometer werd afgelegd. In 2019 was dat 211 miljard kilometer. De afname kwam op het moment dat de coronamaatregelen ingingen... zoals het advies om thuis te werken en de sluiting van de horeca. Wel werd er volgens het CBS ter ontspanning meer gewandeld. Ethiopische rebellen van het TPLF krijgen in het noorden van het land steeds meer gebied in handen. Maandag namen ze de macht in de hoofdstad van de deelstaat Tigray over. Nu hebben ze ook een andere stad ingenomen die eerder nog werd gecontroleerd door troepen die het Ethiopische leger steunen. De regering in Ethiopië kondigde maandag eenzijdig een staakt het vuren af in Tigray... zodat hulporganisaties toegang tot de regio kunnen krijgen. De rebellen noemen dat een zieke grap. Zij zeggen dat de regering juist humanitaire hulp in het gebied heeft geweigerd. In Zuid-Limburg hebben verschillende plaatsen te maken gehad met wateroverlast door zware buien. Onder meer in de omgeving van Landgraaf en Kerkrade stonden verschillende straten blank. In Eigelshoven ontstond ook een gaslek nadat een deel van een stoep wegspoelde. Uit voorzorg werden een zorgcentrum en appartementen ontruimd. 40 mensen werden opgevangen in een buurthuis. Aan het eind van de avond konden zij weer naar huis. De Tweede Kamer wil een onafhankelijk onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede. Aanleiding is het onderzoek van klokkenluider Paul van Buitenen. Daaruit zou blijken dat de regelgeving rond vuurwerkopslag niet klopte... en dat bij onderzoeken geprobeerd werd om de overheid buiten, schot te houden. Het weer verspreidt over het land valt er een bui. Het is een graad of 14. Overdag is het bewolkt en vallen er opnieuw meerdere buien. Met een graad of 16 is het dan vrij koel.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 Nobody knows, nobody sees, nobody else understands me like she. Now that I know true love just hope she stays with me. And where do we go? Who knows? But each day gets better. I just can't let better called to say not sorry, but I wish you the best.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 Als de dingen om je heen zijn. het lijkt alsof not lose control patience. control Let me tell you, you Thank you. this is home Then what do I go where I came from I haven't seen the coast for so long They got them here But they're not the same I never know Know if I left too soon and too young The people there who taught me so much That they get old would they know this face?